Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Oekraïense president Zelensky denkt dat hij zijn relatie met Donald Trump nog kan lijmen. Eind vorige week ging het helemaal mis tijdens een bezoek van Zelensky aan het Witte Huis. Hij werd in het bijzijn van journalisten afgesnauwd door Trump en zijn vicepresident. Gisteravond was er een spoedtop met Europese landen. Die hebben tegen Zelensky gezegd dat hij moet proberen om het goed te maken, denkt deze deskundige. Nou, ik denk dat Zelensky dat zelf ook wel gedacht zal hebben toen hij op het vliegtuig vanuit Washington naar Londen ging. Dat hij terugkeek op een eh, niet al te succesvolle bijeenkomst in, in de Oval Office. Zelensky denkt dus dat hij de plooien nog wel glad kan strijken. Het leven is vorige maand weer flink duurder geworden. De inflatie lag volgens het CBS op 3,8 procent en dat is wel opvallend. In januari daalde de inflatie nog iets, maar dat was dus maar heel kort. voor het tweede jaar op rij is een Nederlandse filmmaker in de prijzen gevallen bij de Oscars. Ik ben geen robot kreeg het beeldje voor beste korte film. Maakster Victoria Warmerdam bedankte de producent die ook haar geliefde is. I remember on set we were shooting a winner and it was walking backwards, eyes on the monitor. And then I felt your hand on your back because that's you. You always have my back. And we level headed Dutch people, we don't say this often, but I love you. Thank you so much. Vorig jaar won cameraman Hoijten van Hoytema een Oscar voor zijn werk in Oppenheimer. Dit jaar was de film Anora de grote winnaar. Die film pakte vijf Oscars een schilderij dat meer dan 50 jaar geleden werd gestolen in Polen... is in ons land opgedoken. Het werk van een beroemde schilder uit de 17e eeuw verdween in 1974... uit een museum in Gdansk. In de lijst zat toen niet het echte doek, maar een foto daarvan. Een getuige die mogelijk meer wist overleed vlak voordat hij erover zou vertellen onder verdachte omstandigheden. Het werk was dus lange tijd weg, maar is teruggevonden. Volgens de Telegraaf hing het in een museum in Gouda. Daar wisten ze niet van de historie. Krijg je het weer nog. Vanochtend behoorlijk fris en mistig. Daarna trekt het open en wordt het echt lenteachtig. Veel zon vandaag, weinig wind en een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in Noord-Holland... de meeste vertraging op dit moment op de A8 Zaanstad richting Amsterdam... Voor Koenplein 9 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten oponthoud op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen.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 De inflatie is de afgelopen maand weer opgelopen in Nederland. In februari lagen de prijzen van het dagelijks leven 3,8 hoger... dan in dezelfde maand een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. En de Nederlandse film Ik ben geen robot van Victoria Warmerdam... heeft de Oscar gewonnen voor beste korte film. Wonder to Wonder van Nina Gans maakte ook kans op een Oscar... voor beste korte animatiefilm, maar viel buiten de prijs. Het weer, het vriest licht en hier en daar kan mist ontstaan.